Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een politieactie tegen de handel in verdovende middelen... zijn dinsdag in Enschede vier mannen aangehouden. Ze komen uit Enschede en Rijssen... en zijn tussen de 22 en 33 jaar oud. De politie in Twente doet al langer grootschalig onderzoek naar drugshandel... en was op een winkel gestuurd waar veel drugs werden verkocht... vooral aan Duitsers. Op dinsdag waren er daarom op zeker acht locaties invallen... Er werden tientallen kilo's verdovende middelen... en ruim 11.000 euro contant geld gevonden. En er is beslag gelegd op vier auto's en een woning. Op het internationale vliegveld van Buenos Aires zijn zeven mensen opgepakt... nadat in een Nederlands vrachtvliegtuig cocaïne was gevonden. Dat melden Argentijnse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er drie Nederlanders zijn aangehouden... maar weet niet of die iets te maken hebben met de drugsvondst in het vliegtuig. In het ruim lag 86 kilo cocaïne. Het toestel was een vliegtuig van Martinair Holland... dat tegenwoordig deel uitmaakt van Air France KLM. De Argentijnse douane vond de drugs vlak voordat het toestel via Ecuador naar Amsterdam zou vliegen. Er is voorlopig geen oplossing voor de geluidshinder die AWACS-vliegtuigen veroorzaken in Zuid-Limburg. Staatssecretaris Visser van Defensie was de afgelopen dag op bezoek in Schinveld maar zegt geen geld te hebben om de overlast aan te pakken. EUX zijn militaire verkenningsvliegtuigen die gestationeerd zijn op een NAVO-basis net over de grens in Duitsland. Limburgers protesteren al jaren tegen de geluidsoverlast van de toestellen. Turkse internetters mogen Wikipedia weer raadplegen... na een blokkade van meer dan 2,5 jaar. De Turkse regering was het niet eens met pagina's over de relatie van Turkije... met IS en andere terreurorganisaties. Maar het constitutionele hof in Ankara heeft bepaald dat de blokkade in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het weer, opklaringen, landinwaarts daalt de temperatuur vannacht tot dicht bij het vriespunt. En lokaal kan een mistbank ontstaan. De komende dag blijft het droog.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 Uh, uh-huh. uh, this a girl I know groupie. Uh, uh, treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up, in the way that I could. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up, in the way that I could. get it. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run relentlessly. Nobody play with us, cause we not guys. someone like you A thousand people at the station In a second you slipped out of signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. See you. understand she might have lied.